7 uur. Net wel met het NOS-journaal. De overheid moet af van het last-in-first-out-principe, vindt minister Spies. Bij reorganisaties moet net als in het bedrijfsleven met leeftijdsgroepen worden gewerkt om te bepalen wie ontslag krijgt. Dat is volgens Spies nodig om vergrijzing bij de overheid tegen te gaan. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal jongeren bij de overheid de afgelopen vijf jaar met 15% is gedaald. En de instroom van jongeren onder de 30 jaar daalde in die periode met 63%. De rest van de avond rijden er geen bussen in Den Haag. Dat heeft vervoersmaatschappij HTM besloten. Ook al zou de wilde staking direct worden beëindigd, dan nog lukt het ons niet om binnen afzienbare tijd een fatsoenlijke dienstregeling te laten rijden, zegt een woordvoerder van de HTM. Vanochtend legden alle buschauffeurs van de Haagse vervoersmaatschappij HTM onaangekondigd het werk neer en ook een aantal trambestuurders doet mee. Ze zijn tegen openbare aanbesteding van het openbaar vervoer in hun stad. HTM kan niet garanderen dat de bussen morgenochtend weer rijden, dat hangt af van de actievoerder. De Rotterdamse politie heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van Jeffrey K. Hij is volgens de politie de dader van de steekpartij op een basisschool in Rotterdam op 22 juni. Daarbij werd een vrouw gedood en raakte de ex-vriendin van K gewond. Hij is mogelijk naar het buitenland gevlucht. Het kabinet verdraait de conclusies van nieuwe Q-koortsonderzoeken en informeert de Kamer niet volledig. Dat concludeert het programma Nieuwsuur. Het tv-programma meldde onlangs dat het ministerie van Landbouw al een jaar voor de ruimingen wist dat 100 bedrijven besmet waren met Q-koorts, maar niets deed en de minister pas na een half jaar inlichtte. Het kabinet liet de zaak op verzoek van de Tweede Kamer onderzoeken en concludeert nu dat er niets vreemds is gebeurd. Nieuwsuur zegt nu dat dat niet klopt en dat de Kamer is misleid. De Q-koorts heeft heeft aan 25 mensen het leven gekost. Het weer, vanavond vooral in het zuidwesten kans op een onweersbui. Morgen in het hele land stevige regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten. En het wordt tussen 23 en 27 graden. Dit was... de zonbakker van de ANWB. Er staan nog files op de A9 van Amstelveen naar Diemen bij de Alfred Bijlmermeer. 7 kilometer na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Geuzenveld en knooppunt Amstel 10 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem tussen Ouderijn en Driebergen 11 kilometer na een ongeluk.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 In de country of in de pop of in de jazz, nou noem het maar op. De blues kan soms wel eens wat anders zijn. Dan is het meestal wat uh, treuriger. De Eli Young Band, zij hadden het ook weer over die love songs.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 Michael Delaney, hij schreef het voor niemand minder dan Chris Cagle. Never Ever Gone. Yeah, one of these days I'm gonna write you off. Have this tattoo removed once and for all. Wake up smiling in another life. Without you taking up all the space in my mind. watch a sunset, listen to a song, just when I never ever gone. En dit is weer een man met uh, die echte country stem, hè? John Michael Montgomery in Forever. Guess I'm just a little bit scared I Guess I'm not as strong as I thought When I see you lying there I worry about losing you I used to think of only me but that was long ago Now I find it hard to conceive Life without you Maybe I about what you're doing here If you're anything less than sincere Tell me now Let yourself out the door No harm, no foul Kill me now Save me all the pain But if you feel the way I do Stay Let me not as strong as I thought When I see you lying there I worry about losing you Forever, zou je dan nog achteraan verwachten, hè? van John Michael Montgomery. James Slater, hij heeft het geschreven zoals ik al zei. En eh, het is uitgebracht op een cd die gewoon dezelfde naam meekreeg in 2008. mooie bas in You're My Life van Steve Azar. Door hemzelf geschreven. You're my first morning light. You're warm and tender night. You're the peace. thirst for I'd never love again I even made a promise to my heart I swore that I'd just walk away Before the song begins And never even let the music start But lying next to you I can't remember what I said And looking in your eyes I see forever instead I'll never say never again You made my heart believe in love again You found the best inside of me your touch to remind me now and then But I'll never say never again The smallest hills were mountains in my way I always found another way to lose Sometimes I wake up in a different world today Where dreams are always waiting to come true Who would have believed I could ever come this far I swore I'd never try again But now I'm reaching for believe in love again You found the best inside of me With you I'm more than I could ever be i need your touch to remind again You found the best inside of me With you I'm more than I could ever be I need your touch to remind me now and then But I'll never again nog, eh, deze man, Ronnie Miller, I Say Never Say Never Again. nooit wat eh, hij opgenomen heeft in 2002. Eh, Toen werd er van hem gezegd van, we gaan nog veel van hem horen. Maar nou ja, zoveel hebben we eigenlijk niet meer van gehoord. In Amerika, daar heeft hij nog een aantal cd's kunnen maken. Maar hier in Europa eigenlijk helemaal niet meer. Hè? Eind jaren 60, begin jaren 70 was er een man die hier ook waanzinnig bekend was. En dan heb ik het over Freddy Fender. En vooral met dit nummer, Before the Next Teardrop Falls, heeft hij grote hits gekend. Hij deed het nog eens dunnetjes over in 2002. If you happiness, And I wish you all the best It's your happiness That matters most of all iedereen aantal trompetjes uit een eh, elektronisch kastje en dan lijkt het al heel erg Amerikaans. <laughs> Nou, misschien merkt u het al wel aan mijn, een beetje aan mijn stem. Ik ben nooit zo'n grote fan geweest van die Freddy Fender. Darius Rucker, ook hij heeft zelf dit nummer geschreven. Hij heeft het nog niet zo lang geleden uitgebracht in februari van dit jaar en hij noemt het gewoon This. Got a baby girl sleeping in my bedroom And her mama laughing in my arms There's a sound of rain on the rooftop And the game's about to start I don't really know how I got here But I'm so glad that I did And it's crazy to think that one little thing Could have changed all of this Maybe it didn't turn out like I planned Maybe that's why I'm such, such a lucky man every stoplight I didn't make Every chance I did or I didn't take All the nights I went too far All the girls that broke my heart All the doors that I had to close All the things I knew but I didn't know Thank God for all I missed Cause it Like the girl that I loved in high school Who said she could do better all the college I wanted to go to Till I got that letter All the fights and the tears and the heartache I thought I'd never get through And the moment I almost gave up All led me here to you I didn't understand it way back when But sitting here right now It all makes perfect sense I didn't make Every chance I did or I didn't take All the nights I went too far All the girls that broke my heart All the doors that I had to close All the things I knew but I didn't know that made Soms dan denken we wel eens dat de Bellamy Brothers uh, in rusten zijn. Want eh, ja, ze brengen nog weinig cd's uit. En je hoort er hier in Europa nog maar heel weinig van. Maar in Amerika zijn ze nog steeds eh, waanzinnig bekend. Daar hebben ze ook nog regelmatig optredens. En daar staan ze eigenlijk tegenwoordig een beetje meer bekend als protestzangers. Hè? Want alle liedjes die ze zingen, die gaan over Amerika tegen het regime of tegen de oorlogen of wat dan ook. Let's roll America. Let's roll. a battle to zitten nemen en kijk zo naar buiten. Dan denk ik bij mezelf van dat is het toch weer een eh, mistroostige dag vandaag. Hè? Maar afgelopen zaterdag toen was het heel erg fijn. 23 graden hier in Nederland gemiddeld heb ik begrepen. En eh, ja, zo'n dagen daar zit je dan gewoon op te wachten. En dan is er ook nog een man die luistert naar de naam Walter Hayes en hij roept van Why wait till the summer? and it's overcast, gloomy and gray. Days are getting shorter, nights are getting colder. Summertime is gone, but that don't mean it's over. I got a dime to a cooler in styrofoam, and it's loaded with limes and cold coronas. I'm pulling my truck toward Pensacola, but before I go, I have California say, hey, sugar shotguns. where I want you with and not much more than your sunscreen on you, this sweet little piece of beach. But I ain't want it, so darling. get the heck out of this refrigerator. Let's follow that heat to a summer wonderland. Gonna make snow angels in a soft white sand. I got a dime store and styrofoam and his Louis limes and cold Coronas. I boarded my truck to Pensacola, but before I go, I had the phone. You say, hey, shoot me shotguns where I want you with a not much more. Then your sunscreen on you, this sweet little piece of beach with our name on it. So got hard. and it's loaded with limes and cold Coronas. I point my truck to a Pensacola, but before I go, I have the phone and said, Hey, sugar shotgun's where I want you, but not much more than your sunscreen on me. Just sweet little piece of beach without I ain't on it. dat fiets van die Walker Hayes. Why wait for this summer? Ja, waarom zou je op de zomer wachten als je gewoon een prachtig leven kunt maken van eh, dingen die je nu bij de hand hebt, hè? En dat is mijn telefoon op de achtergrond met eh, Trisha Yearwood. Maar ik draai voor u, Keith Urban. I loved you since the very first day When I caught you looking my way smile and just knew it And up until you came along And no one ever heard my song Now it's climbing with a bullet It's nice to have someone So honestly devoted But when it's said and done loving, the singing, it don't mean nothing without you. The fast cars, the guitars, they are all just second to this life, this love that you and I have been dreaming of for so long. Would all be as good as gone without you. Love me cause I'm part of you Man, it's tough to figure How two souls could be Miles from one another But still you and me Somehow found each other The traveling, the singing It don't mean nothing without you you and I that I could live this life just going through the motions. The traveling, the singing, it don't mean nothing without you. And the fast cars, the guitars, they are all just second to this life, this love that you and I have been building never gonna touch the sky without you ooit eens een keer op een eh, festival lopen, op een eh, optreden van een of ander eh, countryartiest. En u hoort dit deuntje voorbij komen, dan weet u dat mijn telefoon werkt. do I get through you? If I dat ik opneem als ik dit nummer eenmaal hoor. En zeker als ik dan mijn, uh, mijn headset op heb staan. Hè? Ik vind het altijd leuk om zoiets een mooie bak herrie te noemen. Something better to come, the Dirt Drifters, drifters John Middleton. hij heeft het eh, geschreven voor deze formatie. En dit is dan weer geschreven door Rivers Rutherford. Sam en Annie Tate, zij hebben eraan meegeholpen. Ze schreven het voor Gretchen Wilson. If I had it my This would be the first time that I made love And I would be the first girl that your hands touched But we've both done our share of living Taking chances we've been given I've never been too big on looking back I don't care if I'm your first love does it really matter? last. En ik zit eh, met spanning al eh, mijn brievenbus in de gaten te houden hoor. Want binnenkort dan krijg ik de nieuwe CDX weer binnen. Met eh, alle nieuwe nummers uit de maand maart. Uitgebracht daar in Amerika. We moeten het nu nog even doen met ja, die laatste nieuwe dus van die Gretchen Wilson. Uitgebracht in, in februari van dit jaar. En dit is alweer een stukje ouder hoor. Dit komt uit uh, ergens in 1999, 2000. True van George Strait. True in this modern world when two lovers get together. Chances of them ever making it to forever couldn't be better than two in a million parts. Girl, this ain't just another run of the mill emotion. What I'm feeling is the definition of devotion My love for you is true this earth can be borrowed So there's no way to know when I'll live my last tomorrow But every day I get, I'll share with you This feeling just keeps getting stronger as the time goes by It's written on my face, you can see it in my eyes My love for you is true lijkt het een beetje of ik iets uit een musical draai. Maar ik draai een nummer van Jessica Andrews' album Heart Shape World. Unbreakable Heart. <laughs> wij mogen erin. Eh, eh, eh, goedenavond, luisteraars. Goedenavond, luisteraars. goedenavond, Don de Grebber aan mijn overzijde. Pieter Jouwstra aan mijn overzijde. Ja, en daar achter de knoppen staat Pascal. Goedenavond, heren. een polytechneut. Pascal, heb je leuke muziek uitgezocht? Want ik denk dat we veel schorsingen krijgen. Ehm, ik ben inderdaad eventjes van plan om in ieder geval even muziek te draaien aan de eind 90 jaren. Dat is heel mooi toch proberen een beetje te kijken voor wat zomers hits. Heel goed. Want het zonnetje schijnt nog steeds en het, is, nog steeds nekheid buiten. Ja, eh, en... Don, ik heb gisteravond zitten luisteren naar de gemeenteraad, de informatie Via internet? Via internet. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, het was 12 uur en toen heb ik hem uitgezet en toen waren ze nog niet door de hele agenda heen. Ach jee. Ach, dus ik ben zo bang dat het vanavond weer heel laat gaat worden. Ja, ja nou ja, het, meeste hebben we gehad gisteren, hè? zullen we dan maar hopen. Dat, dat hoop ik wel, maar eh, er werd de aankondiging gedaan van vele moties, amendementen en dergelijke. Oh, oh, dus ik vermoed dat we een groot debat krijgen. En dat Op de financiën, Pieter? Ja, financiën onder andere. Alle agendapunten okay. hoor, ze hebben er zin in. Eh, maar het zal wel moeilijk worden, want voor het raadhuis staat op dit moment een drumband. <laughs> Ja. En die staat een hoop lawaai te maken. Ja, we hebben ze tot 11 uur ingehuurd. Tot 11 uur. dus <laughs> hoe dat moet gaan in het gemeentehuis met een drumband voor je duur? En die mensen maken hartstikke goede muziek. En leuk. Ja, heel erg en eh, eh, bijna naakte dames die ervoor staan te dansen. Dus eh, de gezichten zullen wel vaak naar buiten gaan om even te kijken of te luisteren. Of, wat ja, ja, of de publieke tribune is niet meer bezet <laughs> waarschijnlijk. die staan wel buiten. Ja, <laughs> Goed, dat gebeurt er vanavond. Waar gaan we vanavond over praten? Nou, we beginnen met de financiën. De voorjaarsnota, hè. dat is eigenlijk even de proefballon die opgelaten wordt voor het plan voor volgend jaar. Het nou, financieel plan. er is nog iets daarvoor. Er is een motie over het parkeren en een motie oh. parkeren oude halt. Oh. Ja, en die motie parkeren, dat gisteren was dat natuurlijk eh, een hoofditem. Ja. Eh, omdat het college heeft bepaald dat eh, al die voorstellen die waren ingediend door die ronde tafelbijeenkomst uh, gewoon even terzijde worden gelegd en toch een besluit is genomen om gewoon verder te gaan. Ja. Nou. Eigenlijk is zoals in de raadsvergadering door onder andere PvdA toen gesteld is, we hebben een beleid en dat gaan we uitvoeren. Precies. Dus Anders Sandberg en de wethouder heeft gezegd, ja, willen jullie een ander beleid, dan moet u dat in de raad gaan bespreken. Eh, en dan kan ik me daaraan houden. Maar ik heb nu te maken met het huidige eh, vaststelling van, van het agenda. Dus ik ga het gewoon uitvoeren. Nou, dat heeft een hoop eh, geruzie opgeleverd gisteravond. En ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Dus we gaan over het parkeer gaan we beginnen. En dan krijgen we de voorjaarsnota. Daarna de impuls brede scholen, sport en cultuur. Met name bibliotheken in de brede scholen. Dan krijgen we het bestemmingsplan kost verloren. Waar men eh, twee stapjes wil eh, overslaan. Ja, geen inspraak. Het voorontwerp en de inspraak. Die doen we niet meer. Cultuur cultuurhistorische panden in bestemmingsplan Centrum. Ook weer een grote discussie gisteravond. Van wat is nou wel een historisch pand en wat niet. En wie bepaalt dat. En wat betekent dat. En dan hebben we nog een agendapunt. Voortzetting van de buurtbemiddeling. Ja, nou, dat is ook zo'n lekker puntje. Ja. Eh, en dan eh, de andere manier van...